Freddy met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Vermont is door het leger een luchtbrug geopend voor voedsel en water. De staat kampt ten gevolge van de tropische storm Irene met de ernstigste overstromingen in ruim 80 jaar. Meer dan 200 wegen zijn afgesloten of weggespoeld, waardoor bewoners van zeker 13 steden moeilijk te bereiken zijn. De autoriteiten waarschuwen dat het water op sommige plaatsen zijn hoogste punt nog niet eens heeft bereikt. Amnesty International zegt dat in Syrië na afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Het aantal is fors groter dan in eerdere rapporten van Amnesty. Alle doden vielen in de periode tussen april en midden augustus. Onder de doden waren 10 kinderen van wie de jongste 13 was. Volgens Amnesty heeft de stijging van het aantal doden in gevangenissen te maken met de protesten van de afgelopen maanden tegen het regime. Ook, van, eh, ook gisteren vielen in Syrië slachtoffers door hard ingrijpen van veiligheidstroepen. In de provincie Dara kwamen volgens activisten zes betogers om het leven en in de stad Homs één. De Verenigde Staten hebben de sancties tegen het regime verscherpt. Washington bevriest de tegoeden van de minister van Buitenlandse Zaken en van nog twee kopstukken van het regime. Het consumentenvertrouwen van de Amerikanen en de Europeanen is de afgelopen maand ingezakt. In de VS staat het nu op het laagste punt sinds april 2009. De daling in Amerika wordt veroorzaakt door, door de oneenigheid over de aanpak van de staatsschuld. En in Europa daalt het consumentenvertrouwen onder meer door de schuldencrisis en de stagnerende economie. Het waarnemend hoofd van de Amerikaanse politiedienst voor alcohol, tabak en vuurwapens wordt overgeplaatst nadat een undercover operatie uit de hand is gelopen. De dienst liet duizenden zware wapens bij criminelen terechtkomen in de hoop een netwerk van wapensmokkelaars te kunnen oprollen. Maar de wapens kwamen in handen van Mexicaanse drugskartels. Het weer... Vannacht in het noorden en westen kans op een enkele bui.